Jarenlang was jij mijn gapper. Als een broer hield ik van jou. Ik zie je nog daar op de stoep staan. Je stond te rillen van de kou. Zonder huis en zonder centen. Zelfs je vrouw ook die was je kwijt. Ik zei kom zo lang hier wonen. Maar daarvan heb ik nu spijt. jij daar in mijn bed? Zag jij nooit van je vriend aan de muur zijn trouwportret? Ging er dan echt niets door je heen? Ben jij zo hard en zo gemeen? Maar alles is voorbij nam weg van mij. Het is jammer, onze vriendschap is voorbij. Nooit vroeg ik aan jou een stuiver, dat je mee had was gewoon. Zelfs als jij een keer wou stappen, gaf ik jou iets van mijn loon, Gaf je alles, zelfs mijn kleren je niet staat? Ben je alles dan vergeten? Waarom deed je mij dit aan? Hielp ik je daarom uit de grond? Was dan jouw vriendschap niet zo groot? Hoe vaak lag jij daar? in mijn bed. Zag jij nooit van je vriend aan de muur zijn trouwportret? Ging er dan echt niets door je heen? Ben je zo hard en zo gemeen? nam maar weg van mij. Wat een vriend, ja, wat een vriend.